4 uur, Onno de Wit met het NOS-journaal. De samenwerkende hulporganisaties hebben het Giro-nummer 555 geopend... voor de slachtoffers van de droogte in Oost-Afrika. Het Rode Kruis, Oxfam Novib, Ter Desom en andere organisaties... zeggen dat miljoenen mensen door hongersnood worden getroffen. Het zou in de regio de ergste droogte in 60 jaar zijn. In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië is meerdere seizoenen geen regen gevallen... Een kwart van de mensen in de regio is ondervoed en tienduizenden zijn gevlucht op zoek naar voedsel. In Kenia en Ethiopië zijn opvangkampen opgezet, maar de capaciteit daarvan is onvoldoende. In de Duitse politiek is grote beroering ontstaan over de mogelijke diefstal van bouwtekeningen van het nieuwe hoofdkwartier van de geheime dienst BND. De oppositie eist opheldering en spreekt van grove onachtzaamheid. regeringspartij CDU wil weten of het werk van de BND in gevaar kan komen. De regering heeft snel opheldering beloofd. Berichten over de diefstal kwamen gisteren via de pers naar buiten. Op de bouwtekeningen zouden juist de gevoeligste afdelingen staan... van het supergeheime en ultramoderne gebouw... zoals het technisch centrum en de veiligheidssluizen. Het nieuwe BND-hoofdkantoor kost anderhalf miljard euro. De gaspijplijn van Egypte naar Israël en Jordanië is opnieuw in brand gestoken. Bij een verdeelstation in El Arish in de Sinaï zouden zeker vier gemaskerde mannen het personeel van de gasmaatschappij hebben gedwongen te vertrekken. Daarna ontstaken ze een springlading. Vlammen schoten metershoog de lucht in. Het is al de vierde aanslag op de gaspijplijn sinds februari toen president Mubarak werd verdreven. Bedouinen die van hun land zijn verdreven kunnen erachter zitten... maar ook islamisten die het vredesverdrag van Egypte met Israël verwerpen. Dan het weer, vrij helder, met minima van 11 graden in het noordoosten tot 15 in Zeeland. Overdag eerst zonnig, later steeds meer bewolking en s'avonds gevolgd door stevige buien door 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Ja, goeienacht en welkom terug bij de Nacht op 1. Met nu een, eh, een uur, anderhalf uur heerlijk luisteren naar muziek. Laten we gewoon beginnen met uh, Eric Clapton, Forever Man. Eric Clapton. Hoe vaak moet ik je nog vertellen dat ik voor eeuwig je man zal zijn, zingt hij. Nou, het past allemaal weer eh, prachtig bij het thema van vannacht. Echtscheidingen, huwelijk en zo. Herbert, eh, die altijd de muziek uitzoekt, had het al eh, een paar weken geleden gedaan. Maar hij had een vooruitziende blik, blijkbaar weer. Forever Man was dat. Nou, gaan we door met Dotan. Begin dit jaar verkozen tot 3FM Serious Talent. En dat is terecht, want dit is toch wel weer een prachtig liedje. Daydreamer. inside my head. Let's take a man on vacation. We'll dream without dream with me. Let's have a great adventure. We'll walk the streets of London town. Mm. And in my imagination, we'll be the only ones around. I'm a daydreamer, come see what I see. I'm a believer, all that. Rhythm of the Night van The Barge. En dan gaan we nu eh, naar een liedje wat, eh, ja, waar ik wel aardige herinneringen aan heb. Uh, Sixpence None the Richer, Kiss Me. Dat singeltje kreeg ik namelijk van mijn eerste verkering. En dan schrijven we het jaar, moet ik even nadenken 1999 was dat, in de zomer. En ja, dat was, uh, toen kreeg ik voor het eerst verkering. Dat was natuurlijk een geweldige ervaring. En die uitnodiging Kiss Me, dat liet ik me natuurlijk geen twee keer zeggen. <laughs> ik kan wel zeggen dat, ik, dat we dat eh, voldoende hebben gedaan. Het duurde helaas maar drie weken. Dus dat was dan wel weer jammer. Maar het was een mooie eerste ervaring. En eh, de herinneringen die ik heb bij dit liedje. Sixpence none the Richer, Kiss Me. color shining more. Left her youth near Sausalito. Oh. oh, it's humor. Ja, wat een heerlijke plaat is dat van eh, Brooke Fraser. De Nieuw-Zeelandse zangeres maakte dit liedje over eh, de Amerikaanse schrijver Jack eh, Kerouac. Eh, hoe kan het ook anders? Jack Kerouac, best wel een moeilijke naam trouwens. Die wilde het leven van de Amerikaanse reiziger vastleggen... en ontwikkelde een spontane stijl van proza dat de essentie van beweging probeerde vast te leggen... in een oneindige stroom van rauwe gedachten en observaties. Ja, ga er maar eens aan staan. het beroemdste voorbeeld daarvan is zijn boek On the Road. Dat schreef hij in 1957 in minder dan drie weken... op een enorme rol papier van meer dan 40 meter lang... Ja, die moet er maar opkomen. Mooi liedje in elk heeft het eh, opgeleverd. Daarvoor hadden we natuurlijk Bob Marley en de Wailers. Get up, stand up. En eh, nou, we gaan maar weer naar ons thema, hè? Huwelijk. Huwelijkscrisis. Echt rijden? ja, nee. Als het alleen Lenny Kravitz ligt, eh, is dat een, een dikke nee. Want hij zingt... het is pas. Het is niet over zolang het niet over is. Hij houdt de hoop levend. Lenny Kravitz, in één over. Till it's over. dat gaat even niet helemaal goed. We gaan uh, luisteren naar High Places. Dan maar Kane en Ilse de Lange. Ook een prachtig liedje natuurlijk. Geniet ervan. Take me to high places. Show me new faces. Sing it now. Take me to far borders. With the sky for us. Sing it now. starts to come. I'll go back if I ever left it all. Oh, when the river starts to come, take me back to the river. Looking for new saviors. What we lost breaks us singing now. and tell us about true glory. Bring us new stories, sing it now. When the river starts to call, I'll go back if I ever left it all. Take me back to the river. this En Nick was dat dan toch in over till it's over. Hij eh, blijft ervoor vechten voor zijn huwelijk. En dat is een, eh, een mooie gedachte. Iets anders. Eh, Elton John, die zingt over het, het woordje sorry. En dat is misschien wel een heel belangrijk woordje in een huwelijk. Dat je sorry kan zeggen. Want dat brengt je weer bij elkaar. Hij zingt... Hoe kan ik ervoor zorgen dat je van mij houdt? Hoe kan ik ervoor zorgen dat je om mij geeft? Wat moet ik als ik door de bliksem word getroffen? en bij het wakker worden ontdek dat jij er niet meer bent. Waarom kunnen we er niet over praten? Oh, het lijkt erop dat sorry wel het moeilijkste woord is. seems to me that sorrow seems to be the sun. trucks So goodbye, rodeo. It's a long, funny way for men to go. Never change, never change. Talking to the Moon, Don Henley. Bekend natuurlijk van de Eagles. Ja, dat, dat eh, praten met de maan, ja, dus voor hem werkt het kennelijk therapeutisch... om over zijn liefdesverdriet heen te komen. het doet mij denken aan, eh, ja, aan de tijd dat, eh, dat mijn kinderen net geboren waren. Ik heb er eentje van vier, ik heb er eentje van één. En in die eerste weken was het vaak s s'nachts eruit en eh, ja, kind eh, wiegen, stil krijgen enzovoorts. En dan was de maan goed gezelschap, herinner ik me. Daar zat ik op de bank om mijn, eh, mijn kind te wiegen in slaap. En dan gaf die maan mij een beetje het gevoel... ik ben niet alleen hier. En, en ik kan me heel goed voorstellen dat vrienden van mij, Jan en Hanna... die hebben net een, kindje, Manuel, van harte gefeliciteerd... dat die daar nu ook steun aan hebben. Ik heb het toevallig gezien vannacht met helder weer... waar de maan is goed zichtbaar. Niet helemaal vol, twee derde ongeveer, maar toch een mooie maan. Dus eh, misschien dat het voor jullie, eh, als jullie, misschien luisteren jullie nu wel, even bezig met de voeding of met de stilkrijgen of zo. Uh, nou ja, denk daar dan aan. Die maan laat zien dat je niet alleen bent. Dat je er niet alleen voor staat, ook als het even heel pittig is. Want het kan pittig zijn in de eerste weken met zo'n kleintje. Huilen. Oh, midden in de nacht, verschrikkelijk. Maar goed, zo'n kleintje maakt ook dat je je weer helemaal verliefd gaat voelen. En daarom draai ik deze plaat voor jullie. BBSCC Winans, Love Takes Us Up Where We Belong. it straight. I was shaking, but now I am waking. van... Eh, eh, Al Jarreau natuurlijk, morning. Ja, wake up Mr. Radio. Nou, wij zijn wakker hoor, hartstikke wakker.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 Need a little bit of happiness, yeah.